De Belgische vakbonden leggen het land morgen plat uit onvrede over de economische hervormingsplannen van de regering. In Amsterdam-Noord is een dancefeest afgelopen nacht geëindigd in een massale vechtpartij. Volgens de politie gingen tientallen mensen kort voor het eind van het feest met elkaar op de vuist. De zaak liep uit de hand op de dansvloer en in de garderobe, waarin de chaos een groot aantal jassen werd gestolen. De politie heeft vijf mensen aangehouden. De Turkse politie heeft een groep journalisten en een voormalige politiechef opgepakt. Het is niet bekend wat de gearresteerden ten laste is gelegd. Eerder werden al honderden hoge politiemensen en juristen gearresteerd. President Erdogan heeft beloofd dat hij het netwerk van verraad in Turkije zal aanpakken. Hij doelt daarmee op de volgelingen van de Turkse geestelijke Gulen. De man die zichzelf vrijdag in brand stak voor het politiebureau van Tilburg is een 29-jarige inwoner uit die stad. Hij was bekend bij de hulpverlenende instanties, zegt de politie. Agenten doofden het vuur en verleenden hem eerste hulp, maar korte tijd later overleed de man in het ziekenhuis. Motief van de man is onbekend. In België is afgelopen nacht een automobilist verongelukt nadat er vanaf een brug een steen door zijn voorruit was gegooid. De man van 34 kreeg de steen op zijn borst en overleed ter plekke. Het ongeluk gebeurde in Marcinel, in de buurt van Charleroi. De politie heeft kort daarna twee verdachten van 16 en 17 opgepakt. Het weer, de nevel en mist verdwijnen. Er zijn perioden met zon. Op sommige plaatsen blijft het grijs.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 And if I didn't love you,